Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Chaos in Limburg. Het vele water leidt daar tot problemen, vooral in Valkenburg. 400 huizen zitten zonder stroom en de stad is zo'n beetje onbereikbaar. Verslaggever Malou Petter kon er vanochtend nog wel komen. Het water stijgt. We staan hier in de, nou, zo'n beetje de hoofdstraat van Valkenburg met veel restaurants. We staan echt tot onze enkels, dan wel niet hoger in het water. En vannacht eh, was dat nog veel erger. De buurtbewoners vertelden mij zojuist dat het water echt tot boven de knieën kwam. Ja, het was eh, aardig bizar. Iedereen deed zijn best om zijn huis droog te houden. En bij ons ging het om eh, ja, half drie vannacht. toen ja, kwam het echt aan alle kanten kwam het er door de muren, door, eh, ja, door alles eigenlijk. Eh, ja. Waarschijnlijk houden ze in Zuid-Limburg nog dagen last van volgelopen kelders en straten die blank staan. Er komt nog veel water uit België en Duitsland aan. Want ook daar is het mis. In Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen naar 11. In de stad Keulen zijn twee lichamen gevonden in een kelder. En ook zijn vier doden gemeld in de Eifel. Correspondent Judith van der Hulsbeek. Daar zijn namelijk eh, minstens zes huizen ingestort. En daar worden, daardoor worden tientallen mensen vermist. Inwoners zitten op hun dak te wachten op een reddingshelikopter. De stroming is te sterk voor reddingsboten. En een hoop mensen zitten zonder stroom. Centrales staan onder water, technici kunnen er niet bij. Ook in België dus veel wateroverlast. Deze man zet alles op alles met zandzakken en pompen. We zijn hier momenteel nog eh, water uit de kelder aan het wegpompen. En binnen ons opkuisen. Een beetje bijhouden. In België zijn twee doden gevallen door het noodweer. Ander nieuws. De corona-ademtestapparaten kunnen naar de sloop. Volgens de Volkskrant zijn de resultaten zo slecht... dat de GGD's weigeren de ademtest nog te gebruiken. Demissionair minister De Jonge had er in eerste instantie veel vertrouwen in... bestelde voor tientallen miljoenen euro's aan apparaten. En TikTok is wereldwijd 3 miljard keer gedownload op telefoons... en daarmee is het de vijfde app die zo vaak is gedownload. In de eerste helft van dit jaar was TikTok wereldwijd ook al de meest gedownloade app... en de app die het meeste geld opleverde. Het weer, het is in Limburg nog niet helemaal droog... en hoewel het zo wat opklaart valt er vanavond weer regen bij. Ook in het oosten en midden van het land pittige buien vandaag, mogelijk met onweer. Het is 18 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het momenteel langzaam rijden op de A9...